Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Turkije is een trauma-helikopter neergestort. De heli vloog bij het opstijgen in dichte mist tegen de bovenste verdieping van een ziekenhuis... en stortte neer op de binnenplaats. In het toestel zaten twee piloten, een arts en een verpleegkundige. Ze kwamen alle vier om het leven. De helikopter zou eigenlijk al een dag eerder vanuit de stad Mula naar Antalya vliegen... maar bleef toen vanwege slecht weer aan de grond. In een hotel in Wassenaar is vannacht een man neergestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw aangehouden voor de steekpartij. In het hotel zitten arbeidsmigranten. Twee maanden geleden werden daar twee doden gevonden. Zij zouden onder verdachte omstandigheden om het leven zijn gekomen. De ouders van de jongen van negen die omkwam bij de aanslag in Maagdenburg... hebben op sociale media hun zoon herdacht. Vaarwel mijn engel, schrijft de vader. En de moeder vraagt zich af waarom precies haar zoon slachtoffer moest worden. Hij heeft niemand iets gedaan, schrijft ze. Het bericht wordt massaal gedeeld en de steunbetuigingen voor de ouders stromen binnen. Bij de aanslag op de kerstmarkt in de Duitse stad kwamen vrijdag vijf mensen om het leven. 200 mensen raakten gewond, van wie 40 ernstig. Albanië gaat TikTok voor zeker een jaar verbieden. Het verbod is een reactie op de dood van een jongen van 14. Die kwam vorige maand om het leven bij een steekpartij op een school. De aanleiding was mogelijk een ruzie via sociale media... en ook werden er via sociale media filmpjes van het incident gedeeld. De premier van Albanië noemt TikTok een van de oorzaken van het geweld... omdat het kinderen zou gijzelen. Naast het verbod wil Albanië de inzet van agenten verbeteren en ouders meer betrekken. Het weer, zon, wolken en enkele buien, soms met hagel en onweer. Er staat een stevige westenwind en het is 5 tot 7 graden. Vanavond meer regen en veel wind. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien en 7 graden. De wind neemt dan geleidelijk af. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Noord-Holland en die staat op de A2 van Utrecht naar Amsterdam.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 It's not too long before you point it out I cannot cry Because I know that's weakness no need to reminisce about the past Obviously, cause that dish did not last I know how a woman will try to game you So don't get caught up because baby you that she trick when you're Yeah.